Gert Kluk met het NOS Journaal. De Verenigde Staten sturen nog eens een kleine 600 militairen naar Irak. Minister van Defensie Carter zei in Bagdad dat ze Iraakse troepen gaan helpen bij de strijd om Mosul. De stad in het noorden van Irak is in handen van de Islamitische Staat en is het laatste grote bolwerk van IS in Irak. Eerder werd onder meer de stad Fallujah heroverd op IS. De Amerikanen gaan een luchtmachtbasis in gereedheid brengen voor het lang verwachte offensief bij Mosul. Een man die zaterdag in Slotenvaart werd ontvoerd... werd mogelijk voor iemand anders aangezien. Volgens het parool wilden de ontvoerders vermoedelijk de neef van het slachtoffer meenemen. De man reed in de auto van zijn neef... en die was weer een bekende van iemand die dinsdag in Zandam werd ontvoerd. De politie wil alleen maar zeggen dat het een van de scenario's is... waarmee rekening wordt gehouden. De race om het leiderschap van de Britse conservatieve partij is beslist. Er waren twee kandidaten, maar Andrea heeft zich onverwacht teruggetrokken. Dat maakt de weg vrij voor minister van Binnenlandse Zaken Theresa May om partijleider te worden en ook nieuwe premier van Groot-Brittannië. Letsen noemde in haar verklaring Theresa May de ideale persoon om leiding te geven aan het land, omdat zij in de partij brede steun geniet. May was tegen een brexit, maar zei meteen na het referendum dat er geen weg terug is. Er zijn aanwijzingen dat de machtswisseling mogelijk snel plaatsvindt. Kopstukken in de conservatieve partij dringen daarop aan en premier Cameron zou geen bezwaar hebben. De lichamen van de twee militairen die vorige week omkwamen door een ongeluk met een mortier in Mali komen rond 6 uur aan in Nederland. Het vliegtuig landt op de luchthaven van Eindhoven. Voor de twee omgekomen militairen werd voor vertrek uit de hoofdstad Bamako een herdenkingsceremonie gehouden door de VN-missie. Een tweede ceremonie staat gepland op Eindhoven. De marechaussee is naar Mali gereisd om ter plaatse te onderzoeken wat er precies is misgegaan.